Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse bevolking is dit jaar fors gegroeid tot bijna 17,8 miljoen mensen, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De eerste negen maanden van dit jaar kwamen er zo'n 191.000 inwoners bij, ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral tijdens de eerste maanden na de Russische inval kwamen veel Oekraïners naar Nederland. Vorig jaar was er nog sprake van een coronababyboom. Er werden in tien jaar tijd niet zoveel baby's geboren als vorig jaar. Maar aan die groei lijkt nu een einde gekomen te zijn. Er dreigt een dieseltekort in Europa. Vanwege de Europese sancties mag er binnenkort geen Russische olie en diesel meer worden geïmporteerd. En in Europa wordt veel diesel gemaakt uit Russische olie. De belangenvereniging Tankstations verwacht dat de komende maanden op sommige plekken in Nederland geen diesel meer te krijgen zal zijn. Nu al is diesel aan de pomp duurder dan benzine. Bij een middelbare school in Horen is gisteren een jongen van 14 neergestoken. Hij ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden. Volgens NH Nieuws kregen de leerlingen net buiten het schoolplein ruzie. Slachtofferhulp is ingezet voor omstanders die de steekpartij hebben gezien. Voetbal. Na de 3-0 nederlaag gisteravond tegen Liverpool is Ajax uitgeschakeld voor de volgende ronde van de Champions League. Liverpool gaat door samen met Napoli. Ook Barcelona is uitgeschakeld in de Champions League. Door de zegen van Inter Milan op het Tsjechische Victoria Pilsen kan Barcelona de volgende ronde niet meer halen. En gaat de ploeg na de wintersloop verder in de Europa League. In groep B verloor het al geplaatste Club Brugge thuis met 0-4 van FC Porto. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan vooral in het noorden een bui vallen. Met 12 graden is het niet koud. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Smiddags kan er dan een bui vallen. Met een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden is het warm voor de tijd van het jaar.